Het ging vannacht mis na het afzinken van het tunneldeel. Door kortsluiting werken de pompen niet die het water uit het tunneldeel moeten halen. Rijkswaterstaat probeert het probleem te verhelpen door snel extra leidingen en pompen aan te leggen... zodat het tunneldeel kan worden leeggepompt. Klimaatactivisten in Rome hebben het water van de bekende fontein bij de Spaanse trappen zwart gekleurd. Drie demonstranten goten er een plantaardige zwarte kleurstof in. Ze roepen de Italiaanse overheid op om te stoppen met milieubelastende subsidies. De politie heeft het drietal opgepakt. Volgens de demonstranten bewegen mensen zich naar het einde van de wereld. Dragshows zijn voorlopig toch niet verboden in de Amerikaanse staat Tennessee. De wet zou vandaag ingaan, maar is volgens de federale rechter in strijd met de grondwet. Vorige maand zette de republikeinse gouverneur van Tennessee zijn handtekening onder de wet... die drag queens verbiedt op te treden op openbare plekken voor kinderen of in de buurt van scholen. Dat zou volgens hem schadelijk zijn voor kinderen. Een theatergroep die regelmatig dragshows opvoert spande een rechtszaak aan. Een vrouw is gisteren in Brussel met haar auto per ongeluk een tramtunnel ingereden. Daarna reed ze in paniek door naar de eerste plek waar ze licht zag, een ondergrondstation, station, meldt de VRT. Het vervoersbedrijf heeft de auto met een takelwagen uit de tunnel gesleept. Het incident gebeurde laat op de avond. Het tramverkeer werd niet verstoord. En dan nog het weer. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger. Vanavond in het zuiden nog buien. In het noorden opklaringen. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen een zonnige, droge dag. En dan wordt het een graad of 10.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 schijnen maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Zonder jou is alles anders Alles wat gewoon was is nu vreemd Zonder jou voel ik me zo alleen Ooit zal ik mijn draai weer vinden. Niet dat ik daar niet op vertrouw. Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou. Ik mis je meer en meer. En vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van zeggen telkens weer dat het wel wens, maar hoe en wanneer. Ik mis je nu steeds meer en meer. Oh, alles leek zo vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat dat betekent. Niets is nu meer zeker, nu jij hier niet meer bent ik hoop dat dit ooit wendt. Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen.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 Er is iets wat ik je moet zeggen. Oh. Ik wil je graag verwennen, Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven. Met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. Die reis voor avonturen, nog van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou. Je keek me aan en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen want je gevoel was platgelegd.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 Was al jong toen ik mijn eigen droomde volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal, in ieder dorp en elke stap. Stond achteraf, soms te snel op eigen benen. Is niet altijd raad met mijn gevoel. Maar toch ging ik rechtop op mijn doel. Was opeens niet meer gelukkig met de vrouw die zei dat ze van me hield was opeens niet meer gelukkig. Gelukkig met haar. Oh, ik er in jouw leugens, terwijl ik het altijd wist. Maar liefde dan blind, oh, ik heb hem vergist. Jij leefde met een masker, maar er was niemand die dat zag. Oh, ik heb de weg weer teruggevonden van jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid. eindeloos voorbij gaat En de nachten zijn donker en kil Wordt mijn liefde voor jou steeds maar sterker Ja, bij jou zijn dat is wat ik wil Wat is voor mij nog de zin van het leven Als ik jou niet meer voel ik bij mij Laat me hopen en verlangen naar warmte van jou dromen, dat maakt me al blij. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan nou zijn vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Zonder jou kan mijn wereld niet draaien. Want de liefde is waar voor elkaar. Zal je altijd van mij blijven houden en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf dan bij mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Omdat woorden als zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mij laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk de hele zomernacht. Onder een lucht vol sterrenpracht, tot in de vroege morgen. Geniet ik alleen van jou. De spanning doet veel met mij. Vertrouwd maar onverklaarbaar, de passie van onze liefde. gevoel waar ik zo van hou. En je voert me mee, over parwitte stranden. Nog zeg ik geen nee, als we samen weer belanden. In de Wildse zee, vol van passie en lust Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou. mijn ogen even sluit Komen de mooiste dromen uit zweven naar geluk Onbezorgd en vrij Tot dan de morgen komt En ik weer wakker word Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij En je voert me mee Over de stranden Toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wildse zee Vol van passie en verlust Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou, nee. als je hart maar open staat. Kom en leef je leven als een bloem die open gaat. Kom, geef wat kleur aan je leven. Je hebt zoveel te geven door gewoon jezelf te zijn. Dit is ons moment, we gaan genieten van het leven. stralen als je lacht. Ja, dan gaan deur open. Je bent veel mooier als je lacht. Kom, geef wat kleur aan je leven. Je hebt zoveel te geven door gewoon jezelf te zijn. Dit is ons moment. We gaan genieten van het leven. op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil zonder jou zonder jou.